spoedige start. Jobboot met het NOS Journaal. In Canada een pornoacteur door een jury schuldig bevonden aan moord. De man doodde in het voorjaar van 2012 zijn vriend, een Chinese student. De zaak leidde wereldwijd tot ophef, omdat hij het lichaam in stukken besneed... en pakketjes met lichaamsdelen verstuurde naar scholen en politieke partijen. Ook zette hij een filmpje op internet waarop de moord te zien is. Toen de politie zijn identiteit achterhaalde, bleek hij naar Europa te zijn gevlucht. De Canadees werd uiteindelijk opgepakt in een internetcafé in Berlijn. Dagblad Trouw mocht journalist Perdiep Ramezar om staande voet ontslaan, vindt de rechter. De journalist had een kort geding tegen de krant aangespannen. Trouw stuurde hem in november de laan uit, omdat hij bronnen voor zijn artikelen blijkt te hebben verzonnen. De krant kondigde een feitenonderzoek aan. Op basis van de uitkomsten daarvan trok Trouw vorige week 126 artikelen van de journalist in. Halfords gaat in afgeslankte vorm verder. De franchise-nemers van de failliete keten van auto- en fietsaccessoires nemen 17 winkels over. Het bedrijf met 130 filialen werd in oktober failliet verklaard. Door de overname blijven zeker 45 winkels van Halfords open. Voor een kleine 100 ontslagen medewerkers betekent dat ze weer aan het werk kunnen. De omstreden film The Interview wordt op eerste kerstdag toch in een aantal Amerikaanse bioscopen vertoond. Filmmaatschappij Sony Pictures heeft daarvoor toestemming gegeven. Eerder werd de première van de komedie uitgesteld na dreigementen van hackers. De filmcomedie gaat over een complot om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden. Volgens de Amerikaanse regering zijn de bedreigingen van hackers afkomstig uit Noord-Korea. Het is niet bekend in hoeveel bioscopen die interview uiteindelijk te zien zal zijn. Het weer, vanuit het noordwesten bewolkt en motregen. Vannacht en morgen overdag flinke regen. Later opklaringen en ook af en toe zon. Het wordt morgen een graad of 9. Eerste kerstdag geregeld zon, maar ook kans op winterse buien. De temperatuur daalt tijdens de kerstdagen naar 5 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A13 van Rotterdam naar Den Haag...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 Ja, van harte welkom luisteraars bij weer twee uur ZFM Jazz. Namens alle medewerkers van ZFM Zandvoort... allemaal vrijwilligers die, eh, die gezellige programma's voor u maken... wensen wij u natuurlijk eh, straks hele fijne kerstdagen... en straks, als het eind van het jaar weer nadert... een heel spetterend begin van het nieuwe jaar. Ja, wat heb ik vanmorgen allemaal voor u in petto? Nou, we zijn maar eens begonnen met een, eh, met een vrolijk liedje van de Dutch Swing College Band. We wish you a Merry Christmas. Nou, die wens heb ik net eh, kracht bijgezet. En, eh, ik heb heerlijke muziek voor u meegebracht. Af en toe een klein uitstapje buiten de jazz. Alhoewel, jazz is eigenlijk geïmproviseerde muziek. Hè. Het heeft niet alleen maar met eh, koperwerk te maken, zoals dat heet. Hè, de blazerspartijen. Het heeft te maken met het improviseren op je instrument. En op wat voor manier, of met je stem ook, dat kan ook. Op wat voor manier je dat ook doet, als het maar zwingt en als het maar lekker klinkt... En eh, ik hoop dat ik vanmorgen weer eh, een eh, goede smaak heb bedacht, als het gaat om de muziek die ik voor u uitgekozen heb. Een onbekend talent. Maar als je nou het gevoel hebt, je kijkt naar je meisje... dat je de koffie even moet laten staan en haar een knuffel wil geven... That's amore. Like a big pizza pie, that's amore. valsa amore. Bells will ring, ting ling a ling, ting sing Vita Bella. Hearts will play, tippy tippy tay, tippy tippy tay, like a gay cherry. Eh, wat, wat de liefde nou eigenlijk precies inhoudt. <laughs> Lekker bakje koffie nemen mensen hoor. Want eh, eh, ja, je bent net op misschien. Een beetje uitgeslapen en zo. Als de kinderen je daar tenminste de gelegenheid voor geven. Want sommige kinderen die staan al om, om half zeven. of vroeger zelfs naast je bed. Om te vertellen dat ze wakker zijn. En dan moet je eruit. En dan, maar goed, dat maakt niet uit. Het wordt vanzelf tien uur. En dan kunt u genieten van twee uur heerlijke muziek bij ZFM Zandvoort. In dit geval ZFM Jazz. Eh, u komt niet zo vaak meer langs in de studio eigenlijk. You don't get around much anymore. En dat wordt bezongen eh, door Shelby Lynn. Mag je zo binnenlopen in de studio hoor. Gezellig, ik heb uh, kerstboom staan en zo. Mag u uh, bij mijn koffie komen drinken. En een beetje meepraten op de radio over alle dingen die de komende weken staan te gebeuren. Alle feestdagen en zo. En lekker eten en familie-aangelegenheden. Oh, er valt zoveel te vertellen over kerst. I thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about. Don't get around much anymore. different without Shelby Lynn, niet alleen in de jazzmuziek... maar ook eh, op countrygebieden. Dat heeft u er misschien een klein beetje in eh, terug kunnen horen... omdat het toch best ook een beetje country-sfeertje heeft. Eh, een dame die van allerlei repertoire zingt. Onder andere ook heeft ze een album gecoverd van Dusty Springfield. al die mooie liedjes van... Son of a Pitcher Man. En, nou ja, al die voorbeelden die ik zou kunnen noemen... als het gaat om Dusty Springfield... heeft zij op een hele aparte manier op de plaat gezet. Daar ga ik eh, nu niet van draaien, want eh, dat, eh, dat is toch wel erg afwijkend van wat jazzmuziek moet betekenen. Ik schiet nu de kanonkogel binnen bij u, luisteraars, in de, in de kamer gewoon. Dan bent u meteen goed wakker. Dat doe ik met Cannonball Adderley. Cannonball. een gelijkwaardige titel. Ja, ik heb eh, zojuist een nummer gedraaid, That's More. Eh, en dan vraagt u zich misschien af, wie, was die meneer nou die dat zong? Nou, dat was een eh, voor mij nieuwe sterk aan het firmament, namelijk Brian Olander. Bryant Olander, onthoud die naam. De cd heet ook That's More. Meneer met een prachtige stem, een beetje groener geluid. Ik kwam erachter toen ik bij mijn zoon Sven in de auto zat. En die draaide die, die cd. En eh, ja, allemaal heerlijke, eh, eh, heerlijke muziek eigenlijk. En ook best een beetje jazzy. Hij heeft bijvoorbeeld het nummer It Must Be Love van... hoe heet die meneer ook weer? Nou, kom ik zo op. Maar in ieder geval, It Must Be Love, dat, dat liedje... Olabi Sifre, daar heb ik het over. Die heeft ooit dat nummer uitgebracht. En meneer Brian Olander heeft dat een beetje in een jazzy versie ook op de, op de cd gezet. En daar ga ik u gewoon van mee laten genieten. Hij heeft meer mooie nummers op die cd staan. En wie weet eh, de komende eh, anderhalf uur nog, eh, heb ik, ruim anderhalf uur... kan ik daar nog wat voor u van draaien. Nou, geniet eerst maar eens mee van It Must Be Love. Het moet liefde zijn. Oorspronkelijk dus bekend van meneer Labi Siefre. Dit keer Brian's Hollander, zo heet hij. We hebben er een groener bij, mensen. miss you half as much as I do. I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. swingende muziek hoor. Brian Olander was dat met It Must Be Love. Ik zei het al, we hebben er een groener bij. En die kwam erachter toen ik eh, dus met zo'n Sven in de auto zat en die draaide dan En, eh, ik heb eh, toch nog een leuke mededeling als het gaat om mijn zoon. Daar ben ik natuurlijk apen trots op. En ik kan natuurlijk ook niet onthouden. Hij heeft een, nummer geschreven samen met Jennifer Lopez, songwriter Michael Garvin. En, dankzij Holloscoot Talent waar Sven aan meedeed heeft Michael Garvin uh, hem benaderd. En hebben ze samen een nummer geschreven... wat gaat over de wereldvrede. Nou, zo rond de kerst en wereldvrede... wat is dan uh, belangrijker om daar ook eens goed bij na te denken? Doen de mensen vaak rond de kerst, zouden ze het hele jaar moeten doen. En dan weet, de hele wereld staat eigenlijk een beetje in brand. Overal is wel, wel narigheid op de wereld. Zelfs in Nederland, als het gaat om... ja, nou ja, u weet het allemaal. U volgt het nieuws allemaal, dus u weet het allemaal. Ik hoef er niet over uit te wijden. Maar met name kinderen heel eh, eh, all over the world, zeg maar, die hebben eh, te lijden onder al die vreselijke toestanden met oorlog. En Sven heeft daar een nummer over geschreven, samen met die Michael Garvin, dus de songwriter van Jennifer Lopez, die in Amerika meer als 20 nummer 1 hits op zijn naam heeft staan. Dus we hopen natuurlijk dat eh, dit nummer ook een klein beetje eh, eh, zal bijdragen in de carrière van mijn zoon. En ik ga met trots het nummer voor u draaien. Het, is misschien een, zijstap als het gaat om jazzmuziek. Maar het is te mooi om het u te onthouden. Zwenduif Duif met de titel. <laughs> Duif, nou weet je niet eens de titel van het nummer van je eigen zoon. Ehm, het heeft iets te maken met vrede. Calling for Peace, zo heet het.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 Ehm, waarom kunnen we dan niet gewoon, ondanks eh, dat meningsverschil... het met elkaar eens worden zonder oorlog? Dat is een beetje de strekking van het nummer Calling for Peace van Sven Duif. Silent Night wordt ook tegenwoordig gebracht door Jimmy Smith. We kennen hem natuurlijk als Jesse Hammond-organist. We gaan ervan genieten. Jimmy Smith met Silent Night. beter orgel spelen dan, <laughs> dan ik zelf. Nee hoor, gekheid op een stokje luisteraars. Ik speel geen noodorgel. Sterker nog, ik kan eh, helemaal geen, eh, geen klavieren bespelen. Ja, ik kan er wel een beetje op, eh, op drukken op die toetsjes, Op die bruine en op die witte. Hè? Nou, op zwarte en witte. Komt ook wel geluid uit, maar daar blijft het dan ook bij. <laughs> September is nog niet zo lang geleden. en toen regende het. Dat weet ik nog, in september regende het af en toe. Ja, doet elke maand wel een beetje. Eh, maar toen extreem. En eh, eh, nu in december ook grauw. En we hopen allemaal nog een beetje op een witte kerst. Toch wel gezellig, hè? Als je de eerste kerstdag s ochtends vroeg dat de gordijnen open doet, alles is wit. Maar voorlopig zullen we het net als in september met regen moeten doen. En ja, Annie Lennox, die heeft ons verrast met een prachtig nummer over september in the rain. Nou, Annie, doe je best, meid. kunt er meteen even een beetje bij komen met een bakje koffie en zo. Eh, op de vroege zondagmorgen. Bij ZFM Zandvoort. ZFM Jazz. September bedankt eh, Annie Lennox, bekend van de Eurythmics... met een eh, jazzy uitvoering van eh, September in the Rain. Uh, even kijken, het Gekko. Nou, we zijn niet gek hoor, maar Gekko wordt dan geschreven met G-E. Uh, Cornelis Karel Otto, het Gekko Jazz Project... met een bijzondere kerstmiskaart. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat uitwerken voor het Gecko Jazz Quartet. zo'n eh, kerstkaart heeft u vermoedelijk nog nooit gehad, luisteraars. Het Gecko Jazz Project met die... Eh, met een bijzondere kerstkaart. Dat is de titel eigenlijk, eh, de Christmas Card. En dit is opgenomen in 2005 alweer. alweer ja, negen jaar geleden, zeg maar. retro Jazz heet het... het nummer wat ik zojuist draaide van... Ehm, wie was dat ook weer? Twee, twee nummers geleden. Nou, ik ben nog niet helemaal wakker op de zondagochtend... maar in ieder geval eh, retro jazz is ook een hele bijzondere manier van eh, jazz maken. er zijn eh, diverse wereldwijde artiesten die zich daaraan gewaagd hebben. Daar ga ik straks nog een, een paar dingen van draaien. Maar eerst wil ik u laten genieten van iemand die dankzij zijn twee voortanden die hij miste... niet in staat was om eh, een gelukkig kerstfeest te wensen. <laughs> en dan denkt eh, iemand die zijn twee voortanden, eh, Rob de Nijs... nee, die had dat spleetje tussen zijn voortanden, dat is heel wat anders. Nee, dit is iemand die echt twee voortanden mist en... nu ook zingt van All I Want For Christmas is my, mijn twee voortandjes.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 So all I want for Christmas is my two front teeth, two front teeth, my two front teeth. Gee, if I could only have my two front teeth. was net een Cole. Nou, het was hem ook hoor. Uh, King Cole, die eh, zijn twee voortandjes miste... en daardoor eh, slecht in staat was om een vrolijk kerstfeest toe te wensen. Nou, Greetje Kouwveld, die heb al haar tandjes nog. En, nou, nou weet ik niet of het dat haar eigen tandjes zijn... of dat ze ook een protheses heeft of een gebit. <laughs> In ieder geval zingt ze nog prachtig. En het bewezen nog maar eens om hier naar Zandvoort toe te komen in de krocht... waar dankzij Erik Timmerman natuurlijk Erik Timmermans, moet ik zeggen. Natuurlijk eh, eh, ehm, ja, regelmatig prachtige jazzconcerten worden georganiseerd... die ook eh, druk worden bezocht door allerlei mensen... die liefhebber zijn van jazzmuziek. Greetje, altijd nog goed stem, zong onder meer Chicago. that's all in town. Chicago, Chicago, I will show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sanders could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say. They do things they never did on Broadway. Hey, you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago, my with his wife in Chicago. Chicago. Chicago, my hometown. Chicago, Greetje Kouwveld was dat. Santa Claus is coming to town. Ook naar Zandvoort, mensen. Miss Kate Kelly was dat met eh, Santa Claus is Coming to Town. Eh, de Pink Panther, die komt misschien ook wel eens antwoord. Dit is het eh, orkest van Henry Mancini. Nou, we kennen hem natuurlijk allemaal, hè? de film met Peter Sellers. roze panter die zomaar de studio van van Zandvoort binnenwandelt, luisteraars. Dane Clark, een eh, man waar ik eh, de eer heb eh, gehad om mee te mogen musiceren. in Denen the Dukes of Soul, waar ik een paar keer mocht invallen. tijdens er zijn optredens met natuurlijk soulmuziek. ik ben trots dat ik dat heb mogen doen. Ik ben een wonderaar van Dane, want hij heeft een prachtige stem.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 op drums. Zijn die kleine tikkies die op de snaartrommel hoort. Mm. Ja, vanaf deze kant eh, wens ik natuurlijk Dane Clark en, uh, en Ellen. Ellen Clark, eh, duo wat een grote hit had met Father and Friend natuurlijk. wonen in Zandvoort, althans Dane woont nog in Zandvoort. Eh, in Amsterdam heb ik begrepen. Ik wens haar heel veel succes. En, eh, en dat ze volop mogen genieten ook van, van de kerstdagen. Deen, jongen, dat ga je goed. Um, Michael Bublé. Daar sluit ik het eerste uur mee af, luisteraars. Gezellig dat u luistert en ik hoop dat u het tweede uur ook bij me blijft. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year.